7 Stultjes met het nws Journaal. Er zijn drie mensen levend gered uit het hotel dat in Italië door een lawine werd bedolven. Ze werden door brandweermensen uit het puin gehaald. De drie hoorden bij een groep van vijf met wie wel al contact was. Tenminste twaalf mensen hebben de ramp in het Italiaanse hotel overleefd. Er zijn nog zo'n twintig vermisten. Kort na zijn beëdiging heeft de Amerikaanse president Trump zijn eerste bevel getekend. Dat moet een begin maken met het intrekken van Obamacare. Ook heeft hij de papieren getekend voor de benoeming van twee ministers. James Mattis voor Defensie en John Kelly voor Binnenlandse Veiligheid. Daarna bezocht Trump de galabals ter ere van zijn beëdiging. Het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht en het Beatrix ziekenhuis in Gorkum roepen 300 hartpatiënten terug met een biologisch afbreekbare stent in hun lichaam. Het buisje dat een hartslagader open moet houden geeft na een tijd een iets hogere kans op bloedstolsels, blijkt uit internationaal onderzoek. De politie heeft in Heerenveen schoten gelost bij de achtervolging van een auto. De bestuurder negeerde een stopteken en reed bijna een agent aan. Daarop schoot de politie. Een agent reed de auto uiteindelijk aan om hem te laten stoppen. Het is niet duidelijk of de politie waarschuwingsschoten heeft gelost of gericht heeft geschoten. De bestuurder en de vrouwelijke passagier zijn aangehouden. Ex-president Jame van Gambia heeft nu ook zelf gezegd dat hij opstapt. Hij zei op de staatstelevisie dat er geen bloed hoeft te worden vergoten. Jame verloor de verkiezingen in Gambia, maar weigerde te vertrekken. Militairen uit West-Afrikaanse landen trokken deze week het land binnen om Jame te dwingen de macht op te geven. Maar na diplomatiek overleg zegt Jammeh nu dus toch zelf te vertrekken. Het weer. In de loop van de ochtend loopt de temperatuur op tot boven nul. Vanmiddag dooit het 1 tot 4 graden. In het noorden is er nog bewolking, in het zuiden meer zon.